met het Russische schip de Moskva, dat gisteravond is gezonken. Oekraïne claimt dat het de Moskva had geraakt met raketten... maar de Russen spreken dat tegen. Honderdduizenden coronavaccins van fabrikant Novavax dreigen op de plank te blijven liggen. Dagblad Trouw schrijft dat er nauwelijks animo is. Er zijn 840.000 doses gekocht en geleverd... maar er zijn tot nu toe nog geen duizend Novavax-prikken gezet. De houdbaarheid van deze doses verloopt, zou op 31 augustus verlopen. Volgens Trouw is er zo'n 15 miljoen euro voor betaald. In Arnhem woedt een grote brand in een autoverhuurbedrijf... waardoor ook meerdere panden vlam hebben gevat. Woningen erboven zijn ontruimd. Een persoon is door de brandweer uit een van de woningen gered. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer is nog enkele uren bezig met blussen... en vraagt omwonenden ramen en deuren voorlopig gesloten te houden. De omstandigheden voor minderjarige vluchtelingen in aanmeldcentrum Ter Apel... zijn volgens kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer onaanvaardbaar. Asielzoekers horen binnen zes dagen na aankomst naar een opvanglocatie te gaan. Maar volgens Kalverboer verblijven ze er weken of maanden. Voor de meer dan 100 minderjarigen is er geen onderwijs of andere dagbesteding. Het COA zegt dat er sinds gisteren mentale coaches aanwezig zijn voor de kinderen. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Conference League. De Rotterdammers wonnen in Tsjechië met 3-1 van Slavia Praag. PSV is in de kwartfinales uitgeschakeld de Eindhovenaren verloren thuis met 2-1 van Leicester City. Het weer overdag van tijd tot tijd zon en overal droog... bij maximaal 12 tot 17 graden. In het weekend weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.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 Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste.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 Over mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Het Russische oorlogsschip de Moskva is gezonken in de Zwarte Zee. Het is volgens Rusland in stormachtig weer gekanteld tijdens een bergingsoperatie. Oekraïne zegt dat het schip is geraakt met raketten, maar de Russen spreken dat tegen. In het centrum van Arnhem staan enkele panden in brand... na het uitbreken van een grote brand in een autoverhuurbedrijf. De brandweer denkt nog uren bezig te zijn met blussen. Het weer van tijd tot tijd zon vandaag en overal droog...